uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Amerika hebben de democraten de senaatzetel in de Amerikaanse staat Georgia gewonnen. De zittende senator Raphael Warnock liet zijn republikeinse belager Herschel Walker nipt achter zich. Door de winst van Warnock hebben de democraten hun meerderheid in de Amerikaanse senaat vergroot tot 51 tegen 49. De extra verkiezing in Georgia was nodig omdat bij de verkiezingen in november geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen had behaald. Gokbedrijven, waaronder het staatsbedrijf Nederlandse Loterij... hebben in de aanloop naar het WK verboden reclame gemaakt voor gokken. Dat gebeurde op een populaire site voor voetbalpools. Honderdduizenden deelnemers kregen wekenlang reclame te zien voor gokken op voetbal. Terwijl dat soort reclames op zo'n site verboden is. De WK-pools vallen volgens de toezichthouder in de categorie games... en daar mogen geen gokreclames te zien zijn. Gokbedrijven zeggen dat ze dat niet wisten. Bijna alle Vietnamezen die drie jaar geleden om het leven kwamen bij het koeltruckdrama drama in Engeland waren in Nederland geweest, blijkt uit een Belgisch overheidsrapport. De 38 Vietnamezen zijn op enig moment voor hun fatale reis van België naar Engeland in Nederland geregistreerd door de Nederlandse autoriteiten, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. De groep Vietnamezen werd in oktober 2019 doodgevonden in een koeltruck in Engeland. De bestuurder van de vrachtwagen die de koeltruck kwam oppikken... is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in Amerika niet vervolgd voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rechter honoreert een verzoek van de regering Biden om de kroonprins immuniteit te verlenen. Volgens de regering kan dat niet anders, omdat bin Salman ook de premier is van Saoedi-Arabië en dus onschendbaar is. Het weer langs de kust vooral buien.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 En daardoor hebben de democraten nu een duidelijke meerderheid in de Amerikaanse senaat. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in Amerika niet vervolgd voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rechter honoreert een verzoek van de regering Biden om de kroonprins immuniteit te verlenen.